Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan in geld voor een periode van drie maanden. Tegen de nieuwszender Al Jazeera suggereerde Erdogan vanmiddag dat er mogelijk buitenlandse mogendheden betrokken zijn geweest bij de koepoging van afgelopen vrijdag. Welke landen dat zouden zijn liet hij in het midden. Tot nu toe zijn 50.000 mensen in Turkije opgepakt, ontslagen of uit hun functie gezet. Vooral militairen, rechters en leraren. Groot-Brittannië begint dit jaar nog niet aan de onderhandelingen over het verlaten van de Europese Unie. Dat heeft de Britse premier May gezegd tijdens een bezoek aan Duitsland. May vindt dat eerst duidelijk moet zijn wat Londen met de brexit wil bereiken. De politie in Brussel heeft vanmiddag urenlang een man onder schot gehouden die zich verdacht zou hebben gedragen. Het bleek een Iranier te zijn die studeert aan de Universiteit Gent en die voor zijn studie bezig was met metingen van straling van mobieltjes. De politie dacht aan een bomgordel omdat de man een jas droeg waar draden onderuit staken. De speechschrijver van eh, Melania Trump heeft haar excuses aangeboden en haar ontslag. Dat is in verband met de tekst van de speech van Melania Trump... die zo leek op een oude speech van Michelle Obama. De tekstschrijver zegt dat ze de tekst heeft genoteerd... die Melania Trump haar telefonisch dicteerde... en die verder niet heeft gecheckt. En president Hollande roept jonge Fransen op om zich te melden als politievrijwilliger. Doordat de noodtoestand met een half jaar is verlengd... zijn er meer mensen nodig om de veiligheid te bewaken. En vrijwilligers kunnen dan een cursus krijgen... om te leren omgaan met terrorisme-dreiging. Het weer, vanavond vooral in het midden en oosten lokaal stevige onweersbuien... met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht droog en 17 graden. Morgen zon, in het binnenland later ook een enkele bui.